ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een camping in Renesse heeft een grote brand gewoed. Die brak uit in de keuken van een restaurant. Er kwam veel rook vrij. Honderden campinggasten werden wakker gemaakt en moesten van het terrein af. Deze verslaggever van Omroep Zeeland nam daar een kijkje. Als ik de camping oploop, eh, de toegangsweg, zeg maar, zie ik overal roetdeeltjes liggen. Want het restaurant is helemaal afgebrand. Het is helemaal verwrongen. Ik zie af en toe nog wat eh, vlammen, maar mee, eh, over het algemeen toch wel rook. De kampeerders die moesten vertrekken zijn opgevangen bij een camping in de buurt en bij een tuincentrum. Er raakte niemand gewond. Veel Lowlandsgangers hebben rijkhalsend naar dit moment uitgekeken. Rond deze tijd gaat het campingterrein open en mag een enorme massa langzaam door de ticketcontrole. Nou, Glenn en Dave die vertrokken om 6 uur vanuit Wateringen in Zuid-Holland... en moeten nog wel even voordat ze bij dat controlepunt zijn. Wij komen nu aan in Biddinghuizen. Het was relatief oké okay, eh, met files. Alleen nu is het wel echt lekker druk hier zo en mogen we gaan achteraan aansluiten in de rij. Maar we hebben er zin in. Het is het eerste jaar dat Lowlands muntjesloos is. Bezoekers moeten bij de bar met hun pinpas of telefoon betalen. En alleen vandaag nog en dan heeft Frank uit Zeeland door alle gemeentes van ons land gewandeld. Hij werd in februari 65, een leeftijd die zijn vrouw, broers en vader allemaal niet gehaald hebben vanwege kanker. Frank is dankbaar voor zijn eigen gezondheid en wilde iets terugdoen. Daarom haalt hij met zijn wandeling geld op voor het goede doel. En het is ook gewoon leuk om zoveel van je eigen land te zien. Ik heb me altijd een beetje verwonderd over mensen die, eh, die hele verre vakanties maken. Eh, naar Azië of naar Zuid-Amerika of eh, waar dan ook. Maar als je dan vraagt of ze wel eens een eh, hunnewet hebben gezien of wel eens op Texel zijn geweest, dan is het antwoord heel vaak nee. En eh, ja, dat triggerde mij een beetje. En ik dacht, nou, het zou wel eens gaaf zijn om, om te kunnen zeggen dat je heel Nederland gezien hebt. Ja, en dat kan hij dus bijna. Hij moet vandaag alleen nog door Capelle, Goes en Borselen. Daarna loopt hij door naar Terneuzen om voor het eerst in zes maanden tijd weer eens in zijn eigen bedje te slapen. Heb ik het weer nog voor je? Nou, het wordt misschien wel weer een plaknacht voor Frank. De dag begint bewolkt, later steeds meer zon en het wordt weer tropisch warm. 27 tot 34 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 12 kilometer langzaam rijdend verkeer... met daar een kwartier op onthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velzen en Badhoevedorp. 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De afrit is daar dicht.